Dan het wel met het NOS-journaal. Het openbaar tegen de uitspraak in de Nijmeegse scooterzaak. Twee Nijmegenaren, 18 en 19 jaar oud, werden niet door het gerechtshof veroordeeld voor het doodrijden van een voetganger op een zebrapad, omdat niet kon worden vastgesteld wie de bestuurder was geweest van de scooter. Ze werden wel veroordeeld voor de overval op een hotel en mishandeling. Op de zaak kwamen na de uitspraak veel verontwaardigde reacties. De twee verdachten gingen er in januari 2010 vandoor toen ze na de overval werden opgemerkt door de politie. Ze reden op hun scooter door rood tegen het verkeer in en op een zebra reden ze de voetganger aan die later overleed. In Boskoop in Zuid-Holland zijn twee agenten omvergereden toen ze een vermoedelijke inbreker wilden aanhouden. De agenten zagen de man uit een huis komen en in een auto stappen. Ze probeerden hem tegen te houden, maar de man gaf gas en sleurde een van de agenten mee. Die raakte licht gewond. De andere agent viel en schoot nog op de auto, maar de inbreker ontkwam. De man werd uiteindelijk door andere agenten in een weiland opgepakt. Staatssecretaris Wekers maakt zich geen zorgen over de situatie van vijf Nederlandse banken. Vanmorgen werd bekend dat kredietbeoordelaar Moody's de kredietwaardigheid van de vijf banken heeft verlaagd. De Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en SNS Bank. Volgens Moody's hangt de afwaardering samen met de voortdurende crisis rond de euro. Wekers zei dat er geen aanleiding is nu te veronderstellen dat ze in de problemen komen. In het wegdek van de A2 bij Maastricht zit een groot gat van een meter breed. Twee rijstroken in de richting van het zuiden zijn afgesloten. Rijkswaterstaat is bezig het wegdek te repareren. Maar het gaat zeker tot aan het begin van de avond duren. De ANWB verwacht een verkeerschaos tijdens de avondspits. Rijkswaterstaat heeft nog geen idee hoe het gat in de A2 is ontstaan.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 Er staat bij elkaar 84 kilometer file. Ik noem de files in Randstad vanaf 4 kilometer. En die staan op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Voor de Koentenol 5 kilometer. Andere kant op tussen Geuswad en Rij 4. Op de A12 daarna richting Arnhem tussen knooppunt ouderen en Bunnik 5. A13 de Haag Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en Alfred Berkon-Rode is 8 kilometer. Bij Berkon-Rode zijn twee rijstroken dicht. A15 Europort Rotterdam tussen de de Benelux en Vaanplein 4 kilometer.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 22e jaargang Euro Breakdown, aflevering 24 en vandaag alweer 15 juni van 2012. Een lijst met 17 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 1 nieuw binnenkomen. Dat betekent dat ook één plaat eruit gaat natuurlijk. Lickily en I Follow Rivers, die verdwijnt uit de lijst. Weet je even dat Bob doet het het beste van allemaal, want die gaat 8 plaatsen omhoog. De snelste dalers, dat zijn de Babysitter Shakers, Everything's Gonna Be Alright en John Mayer Shadow Days. de zakken R12. Langs genoteerd, dat is Train met Drive-By, 17 weken alweer. Wel zakken dus deze week van 36 naar 38. 15 juni staat ook in het geschiedenisboek. Hè. 1904 het stoomschip de Generaal Klokken. Die vat vlam in de haven van New York City. Meer dan duizend personen, voornamelijk vrouwen en kinderen uit de wijk Little German, laten daar het leven. 1956, een eh, muzikale geschiedenisdag van John Lennon en Paul McCartney ontmoeten elkaar voor het eerst. 1990 in de Efteling wordt de attractie Volk van Laaf geopend. Niet minder lang geleden, in 2009, in Nederland wordt voor het eerst een fossiel van een Neandertaler ontdekt. Dat dus op 15 juni. Terug naar 2012. Op weg naar de climax van deze uitzending. En dat doen we met Usher en zijn climax op nummer 18. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. way it. gave my best, it wasn't enough You get upset, we argue too much We made a mess of what it used to be love So oh, why do I care, I care at all together van deze week is van Alex Clare en Too Close. In de vijfde week gaat hij één plek omhoog van 16 dus naar 15. En we begonnen met de eh, Usher en Climax. Die staat acht weken in de lijst en blijft staan op plek nummer 18. Of Monster Man en Dirty Paw stond vorige week op 15.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 Vijf weken lang staat in de lijst. Conrad Maynard, Can't Say No. En voor mijn top 10 gaan heb ik nog één plaats voor je klaarstaan. Net als vorige week de nummer 11 van de lijst. Op de tiende week zijn het eh, Kneen en Nelly Furtado. Is anybody? on a pageant Never felt pretty, never looked like Cameron Diaz was her last name, always been abandoned Keep your head up, baby girl, this your anthem There goes Hannah, showing up for Banner Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see her crying out, yeah Is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling up shoulder, hanging on to the edge till it's over. She's crying. never took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there? He's really counting on your love, still struggling uphill Sinead en Nelly Furtado. Is anybody out there? Kijken wij eens even achterom naar wat we dan allemaal alweer gehad hebben. Op nummer 20, zes plaatsen winst in de vierde week. via Frampton en Kid Cudi. Don't kick the chair. Every Night I Say a Prayer van Little Boots gaat deze week omhoog van 22 naar 19. Net als vorige week blijven staan op 18 Usher en Climax. Camille Sandé en Next to Me in de 15e week zak het van 13 naar 17. Van 14 zak het naar 16 in de 10e week Carmin en Broken Hearted. En Alex Flair Too Close gaat van 16 omhoog naar 15. Nog Monsters and Men en Dirty Pass staat 7 weken in de lijst, gaat omhoog van 15 naar 14. En van 21 naar 13 in de 5e week het Meinhardt Can't Say No. your Fresh With Aura Hot Right Now in de 12e week zak het van 10 naar 12. En in de 10e week blijven staan op 11 1 en naar Liftado Is Anybody Out There. Vorige week nog op 6, deze week zak het naar de tiende plek of Monsters and Men en Little Talks. Ondertussen wel weer 12 weken in de lijst. En de plaats die vorige week nog in de top 5 stond. Die is vandaag Getta en Chris Brown en Lil Wayne. I Can Only Imagine zakt van 5 naar 9. Where you been, where you been all my life, all my life. saw you, saw you, saw you from afar. Thought I say what's up. You can't tell me your name when we waking up. They better they call me Don't you? I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast. You're, you're a beauty. Man, I think somebody didn't get Cupid a Uzi.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 What are you made eh? up of? Eh? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck a gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were one. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? i am a to ruin you, cunt. i am going ruin you. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo won't you? Cock the gun too. What you do, eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. the light Stond vorige week nog in de top 3, hè. Meyer had aan Ritzel Kicks en The Walk. Maar in de derde week lijkt het een beetje over te zijn. Hij zakt van 3 naar 6. Maar voor Alicia Banks, Jesse G en 212 in de 12e week blijft die plaats zitten op plek nummer 7. Payphone, die is van Maroon 5 en Wiz Calavia. De negende week zakken ze ook een stukje weg, van 4 naar 5 toe.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 En Rihanna zakt. Where have you been? Was vorige week de nummer 1. Is deze week de nummer 3 van Europa. De tiende week dus twee plaats verlies voor Rihanna. vorige week nog de nummer 9 van Europa. Maar in de vijfde week gaat hij 7 plaatsen omhoog naar de nummer 2 toe. Flowrider en zijn Whistle. De voorzakken van 1 naar 3 Rihanna en Where Have You Been. Heb je nog één plaats voor je? De man stond vorige week eh, net niet helemaal bovenaan. Twee weken achter elkaar stond hij op plek nummer 2.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 Maar dan staat hij eindelijk bovenaan de lijst van Europa. Gustavo Lima en zijn ballade. Vorige week dus nog de nummer 2. En nu helemaal bovenaan. Florida en Whistle deed ook goed deze week. Van 9 omhoog naar nummer 2. En Rihanna, ja, dat was wat minder. Hè? Van 1 zakken naar 3 in de tiende week. Where have you been? En Adam Lambert, Bruno Mars, Never Close Your Eyes. En Moon 5, Westclav, de payphone. Dat was het top 5 van deze week.